kort over die knooppunten, want ik zie die bordjes overal. Kan je die route gewoon krijgen bij het VVV? Eh, ja, het, is het is splinternieuw, dus voor de echte informatie moet je daar bij het VVV. Maar volgens mij kun je de knooppuntroute en de kaart kun je krijgen bij het VVV. Dan staan okay. al op. Ja. Eh, ik fiets mee. Dankjewel. Dus ik zie jou... Eh, over twee weken. Een collega die, eh, die zegt niks. Nee, ik fiets eh, gewoon dagelijks naar mijn werk. Ja. Ik genoeg. Ja, nee, heel goed. goed. <laughs> dus, eh, <laughs> goed, dit, Stefan, dankjewel. dit was een Goedemorgen antwoord. We ja. moeten heel snel uh, aan maken. Oké, gaan we dat doen. gastvrouw was Yvonne Roosendaal. Techniek? Ja, was in handen van Pascal van de Beek. Presentatie? ben Zonneveld. En Jaap Koper. en de redactie van Nel Kerkman en Yvonne Roosendaal. Uh, ook dit keer zaten we weer zoals altijd elke zaterdag bij Hotel Hoogland. Volgende week zitten we hier weer, maar dan in een andere samenstelling.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 I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave. should always know wherever you may go, no matter where you are, I never will be far away. Good night, my angel. Now it's time to sleep. And still, so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay. And like a boat out on the ocean, I'm rocking you to sleep. The water's dark and deep inside this ancient heart, you'll always be a part. night, my angel. Now it's time to dream and dream how wonderful your life will be. Someday your child may cry, and if you sing this lullaby, then in your heart there will They we'll all be gone, but lullabies go on and on. They never die, that's how you and I will be. Dag 79 in 2010. Nog 206 dagen, 286 dagen te gaan. Dan maakte zaterdag 20 maart en alweer week 11. Je hoorde Billy Joel met Lullaby. Vandaag gaan we kijken in deze af, eh, aflevering van de Muziek Boulevard wie er allemaal geboren is op 20 maart. Veel muziek. Eh, natuurlijk gaan we kijken in de opmerkelijkste krant van Nederland die uh, weer netjes samengesteld is door de redactie. En we gaan veel muziek luisteren. We gaan kijken naar de bioscoop top 10. Maar eerst luisteren we naar Alain Clark.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 And they charged the people a dollar and a that you don't know what you got till it's gone. You'd be in paradise funk door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot Hey, now, now, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot parking lot. Why not? They play paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, play paradise and put up a parking lot. Counting Crows hoorde je. Big Yellow Taxi en voor Alain Clark, This Ain't Gonna Work. Nou, zoals we weten is vandaag 20 maart en dan gaan we kijken wie er allemaal jarig zijn. Want Yvonne Jaspers is jarig, die is vandaag 37 geworden. Een jaar op 37, mooi leeftijd. Uh, eh, Nederlandse meteorologe eh, Margot Ribberink is vandaag 45 geworden. En Theresa Russell, Amerikaanse actrice, 53. William Hurt in 1950 is hij geboren, een Amerikaanse acteur. Dat maakte precies 60 jaar. En Nederlandse huisarts en PvdA-politicus Rob Oudkerk, 55 jaar alweer. En Carl Reiner, Amerikaans acteur, is 88 nou, gaan we verder in het verleden kijken. Diegene die in 1917 is geboren, dat is Dolf Verspoor. Nederlands vertaler, die zou vandaag jarig zijn. Maar in 1994 heeft hij ons verlaten. Nou, er zijn nog meer mensen die eh, overleden zijn, maar dan op 20 maart. Nederlands koningin, ja, koningin Juliana, die is op 20 maart eh, in 2004 overleden. Zij is geboren op 30 april in 1909 om precies te zijn. Uh, koningin moeder Emma, weduwe van koning Willem III, die is in 1934 op 20 maart overleden. Maar maandag 2 augustus 1858 is hij zij geboren. Nou, we gaan even kijken wat allemaal gebeurd is in het verleden op 20 maart. Een klein stukje ervan. Want de coalitie van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika beginnen op donderdag 20 maart 2003 met de oorlog in Irak. Zonder goedkeuring van de VN-veiligheidsraad. En de Amsterdamse effectenbeurs fuseert op maandag 20 maart 2000 met die van Parijs en Brussel. En de Britse overheid erkent op woensdag 20 maart 1996 het ver waarschijnlijke verband tussen BSE en de menselijke hersenziekte Creutzfeldt-Jacob. En in de metro van Tokio vallen op maandag 20 maart 1995 12 doden na een aanslag met sarin van de secta Aum Shiraku.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 En is het natuurlijk niemand anders dan Alanis Morissette met Hand in My Pocket. Waar waren we gebleven? Nou, we waren gebleven met uh, eh, Tokio. Maar we gaan verder op donderdag 20 maart 1980. Want dan protesteren ongeveer 70.000 FNV'ers op de Dam in Amsterdam tegen de loonsverhoging Loonsvormingsplannen van het kabinet van 8. En de Parijzenaars kiezen op zondag 20 maart 1977 Jacques Chirac tot de eerste burgemeester van Parijs. En op woensdag 20 maart 1974 ontsnappen de Engelse prinses Anne en haar echtgenoot Mark Philippe nood aan een aanslag. En op donderdag 20 maart 1969 draaien John Lennon en Yoko Ono in Gibraltar. En op dinsdag 20 maart 1956 wordt Tunesië onafhankelijk van Frankrijk. Ja, eindelijk. Nou, even kijken met de mooiste krant die eh, de redactie voor me heeft samengesteld. In de Verenigde Arabische Emiraten kunnen kinderen vanaf vijf, van vijf jaar af voortaan autorijles volgen. Ze worden strikt in het oog gehouden door de verkeerspolitie, dat meldt de krant The National. Kinderen van 5 tot 12 jaar rijden met elektrisch aangedreven auto's in speciale verkeersdorpen. De wagentjes kunnen 15 km per uur halen. En jongeren van 13 tot 17 krijgen de beschikking over echte auto's met een maximumsnelheid van 20 km per uur. Nou, wanneer, wordt wanneer een leerling een overtreding maakt, wordt hij of zij op de vingers getikt door de toezichthoudende agenten. De bedoeling is dat de kinderen zich van jongs af aan aan de verkeersregels houden, zegt Major Ahmed Al-Nijadi. Zo leren de, eh, ze leren dat ze absoluut hun veiligheidsgordel moeten dragen en dat ze de instructies van de Politie moeten opvolgen. Nou, ik vind het een goed initiatief. Vroeg beginnen, hè? Zijn ze er vroeg bij, daar eh, ben ik altijd wel blij mee. Ehm... ja, zo direct gaan we kijken wat de bioscoop top 10 is. En gaan we naar veel mooie muziek luisteren. Ik heb diverse nummers voor je in de, de in de pet staan. Billy Ocean, Nickelback en Billy Crawford. Maar nu eerst een nummer van Fluitsma in Fontijn. 15 miljoen mensen. Land van duizend meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt acuut de passie los. Dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van tutteling. Eén uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet. Een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen op dat chef die echt de baas is.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 Toevallig nummer 21 in de Euro Breakdown. Die zal je vanmiddag of vanavond is dat alweer. Zal je weer horen van George van Dam. Maar het is nou weer hoog tijd voor het volgende. hey Albert-Jan, wat heb je nou weer meegenomen? Nou, zet hem maar gauw op. en de Specials. Albert-Jan, dankjewel daarvoor. Een eh, mooie LP uit de jaren, begin jaren 80, gok ik. Ja, klopt. Klopt, hoor ik op de achtergrond. Eh, Nederlandse productie, Nederlandse band. 1 LP. 1 LP.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 Mooi nummer van Billy Crawford, Tracking. Na het nieuws hoor je het weerbericht van mij. Als ik zo naar buiten kijk is het aardig nat aan het worden.